Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Taliban willen een einde aan internationale sancties... maar weigeren te praten over vrouwenrechten. Dat bleek op de eerste dag van een internationale top in Qatar... Sinds de Taliban in 2021 de macht grepen... zijn de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. Een onderhandelaar van de Taliban benadrukte tijdens de top... dat andere landen zich niet met interne aangelegenheden moeten bemoeien. Wel wil hij onder meer dat bevroren Afghaanse tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven... Het is voor het eerst sinds de machtsovername dat de Taliban betrokken zijn bij gesprekken over Afghanistan. Personeel van het vliegveld in Antalya in Turkije heeft een toestel van de Israëlische maatschappij El Al brandstof geweigerd. Dat melden Israëlische media. Het vliegtuig moest een noodlanding maken omdat een passagier ziek was geworden. Door de oorlog in Gaza is El Al niet welkom in Turkije. Het vliegverkeer tussen beide landen is stilgelegd. Het toestel is uiteindelijk doorgevlogen naar het Griekse eiland Rodos... waar wel getankt mocht worden. De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten in een 3D-scanner. Met de gegevens kunnen fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger worden gemaakt. Volgens de projectleider zijn de metingen nodig omdat er maar weinig gegevens van kinderen voorhanden zijn. Hij geeft als voorbeeld een fietshelm. Als die niet goed past is het risico op zwaar hersenletsel bij een val erg groot. Met de gegevens uit het onderzoek kan zo'n helm beter gemaakt worden. Spanje heeft zich afgelopen avond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won met 4-1 van Georgië. Dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Duitsland. Eerder op de avond won Engeland met 2-1 van Slowakije. En daardoor staat Engeland in de kwartfinale tegen Zwitserland.